Michelle Veldkamp met het NOS Journaal. De huizenprijzen gaan voorlopig niet dalen. Dat denkt Funda-CEO Quinten Schevernels. De huizenzoeksite onderzoekt sinds kort het sentiment onder bezoekers van de site. En daaruit blijkt dat de vraag naar huizen onverminderd groot is... terwijl de intentie om te verkopen afneemt. Daardoor lijkt het erop dat een afvlakking of lichte daling van de prijzen nog ver weg is, zegt Schevernels. Sinds de coronacrisis blijven de huizenprijzen maar stijgen. In vergelijking met vorig jaar zijn de huizen nu 11,6 duurder. Het niet dragen van een mondkapje in publieke binnenruimtes kan vanaf 1 december met 95 euro worden beboet. Dan staat de plicht in de wet. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid na berichtgeving in de Telegraaf. Door de hoogte van de boete komt het niet dragen van een mondkapje mensen niet op een strafblad te staan. Tot 1 december geldt een dringend advies voor het dragen van een mondmasker. In Polen, in Warschau, zijn extreemrechtse demonstranten slaags geraakt met de politie bij de jaarlijkse mars op onafhankelijkheidsdag. Die was dit jaar verboden vanwege corona, maar werd toch gehouden. Deels in auto's en deels te voet. De politie raakte slaags met de demonstranten toen die onder meer vuurwerk, stenen en flessen naar de politie gooiden. Meer dan tien mensen zijn gearresteerd en enkele politiemensen zijn met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Het Nederlands elftal heeft in Amsterdam gelijk gespeeld tegen Spanje. Het vriendschappelijke duel eindigde door doelpunten van Sergio Canales en Donny van de Beek in 1-1. Bondscoach Frank de Boer wacht daarmee na vier wedstrijden nog altijd op zijn eerste overwinning.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 Sunny side up, I got egg on my face. Waist trainer for a tinier waist, but I can't help it if I like the way food tastes. Hey, this is me. chick, can't be that chick. Maybe I'm a bad bitch. If he fiendin', I'll probably get a catfish. Keep him dreamin' and pull up on a nap shit. I don't even be asking him who that chick. Uh huh, who that chick? Nah, that's pitiful, that's so average. Why? Some women want men and some girls want wise.